Renate Kok met het NOS Journaal. Saoedi-Arabië heeft bevestigd dat de Houthi-rebellen vanuit Jemen... onder meer een belangrijke installatie van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco hebben aangevallen. Volgens de Saoedische regering zijn er bij de aanval op de raffinaderij geen slachtoffers gevallen... en was er ook geen materiële schade. De regering sprak van een laffe terroristische aanval... en reageerde met een reeks luchtaanvallen op de hoofdstad van Jemen, Sanaa. De Houthis zijn al jaren verwikkeld in een burgeroorlog met de regering van Jemen... die gesteund wordt door Saoedi-Arabië. De rebellen krijgen steun van Iran. Bij een brand in een vluchtelingenkamp in Jemen ten zuiden van Sanaa... zijn zeker acht mensen om het leven gekomen... en minstens 170 mensen zijn gewond geraakt, meldt de VN-migratieorganisatie. Meer dan 90 vluchtelingen hebben ernstige verwondingen. Of die brand het gevolg is van de luchtaanvallen van de Saoedische regering is niet duidelijk. Als het aan demissionair minister Grapperhaus ligt... kan voor verkrachting straks 4 tot 9 jaar cel worden opgelegd. In een wetsvoorstel dat hij vanaf vandaag aan deskundigen voorlegt voor advies... staat dat alle onvrijwillige seks als verkrachting wordt gezien. Het was al bekend dat hij de wet daarvoor wil aanscherpen... maar de strafmaat was nog niet bekend. Onder meer in Utrecht, Enschede, Amsterdam en Rotterdam... kunnen kiezers volgende week stemmen vanuit de auto... blijkt uit een inventarisatie van het ANP. In Utrecht en Rotterdam rijdt de gemeente ook rond met een mobiel stembureau. Verder zijn grotere locaties gezocht... zodat er voldoende ruimte is om te kunnen stemmen. Zo kunnen kiezers terecht in onder meer het Koerhuis in Scheveningen... het Scheepvaartmuseum in Amsterdam... en in Utrecht in Stadion de Galgenwaard. Het weer is overwegend bewolkt en er is kans op een buitje. De temperatuur daalt tot een graad of twee.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 Higher than Shaq on his tiptoes. Top the empire, state building. This shit is like child's play children. I will annihilate, kill them. I fuck around and pile. Eight million dead little juveniles. Wait, children, I'll await my trial. They tilting. but then? Ain't nothing you say could ever trump. Nah, Mike Pence will get killed. Yeah. If you're hypersensitive, I wasn't referencing the vice president. Chill. Yeah. I mean, my penmanship at times tends to get ill. Violence, but with skill. That's why I hints when I write ends up with the mic and pencil getting killed. <laughs> Yeah. And I'm still ride die for the squad. Yeah. So you know which side that I'm on if a battle lines ever drawn. But if I get involved, it'll be like canines in a brawl. But not similar to Mike Vick at all. Cause even if I don't have a dog in the fight, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. <laughs> Got stripes like a tiger, so you might get mauled. The mic in the palms like claws, I can swing right for your jaw and rip it off with one swipe of the paw. Bitch, you still on my dick or nah? If I suck, your wife is a straw. I'm sick and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. They see these bars are like COVID, but you get them right off the bat. Drink it with SARS and Corona, like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns, like trying to fight off a net. Yeah, yeah. DA got that dopey sense to me. It's like pneumonia symptoms of contracting COVID instantly, which is what separates my flow from theirs so that no one gets even close to this to pose a risk to me. So vocalistically, that's social distancing. Yeah. Flow going viral, you best stay strapped with that Lysol and get way back, get that Pine saw and that Ajax, cause this dry cough is just like football umpires calling a playback. Bitch, back the fuck up like 15 yards, these rhymes call for a face mask. Another 14 day quarantine. They're cordoning off everything. This shit looking like a horror scene, like me metaphorically. Damn. Cause them stay at home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's night Marilyn, like Monroe, Norma Jean. Norma Still Jean. got that heroin, lyrical drip with that morphine and that Thorazine. Cause I'm so fucking dope, dope. And you're a fiend. And that's the one thing that hasn't changed. No, nope. some semblance of normalcy. But I might need that hydrochloroquine, cause I got that yeah. The dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me Valium like air. Thought that's why they called it a high chair. Whoa. I got a contact like eyewear. Whoa, wait a minute, bitch, let me lie here. Uh. 2020 hindsight in my side mirror. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. Like, fuck, now my name rings out like a sponge mop. My trip was a drop in the bucket, so that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks, and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off. Totally inappropriate with an opiate, groping it while I'm holding it like a trophy. I'm hoping a little codeine will give me OD and whoa, everything is slow. I begin to floating. I know that I'm getting loaded. The pin exploded. Hiroshima with the flows of utopia with the dope. I'm an OG. I'm like the goat here to get your goat. Little bit of sodium. It's the salt when I'm at the podium. At your throat, holy camolium in the zone with the shit I'm on. Get emodium in a commode because nobody's even close. You're petroleum to plutonium. You're a phony. I'm at the crib, but your hoe got her at the pole like voting. With no clothing, stripped down to a toe ring. And here we go with the gloating. I got my nose in the air like a Boeing. Then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick of a line, I'm Then I hit it with a motherfucking ottoman and bitter. Then I shot her in the liver, delivered it to the bottom of the river. But I'm probably gonna jump in the water with it with a water money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be stopping like a hundred mile an hour, never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. Get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Yeah. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks.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 Maar voor Wanneer de drempels komen op jouw pad En het leven niet verloopt zoals je had verwacht De groei komt pas na de pijn Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn Wat jij dan doors and doors.